Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Een Brits Kamerlid is neergestoken. De parlementariër werd meerdere keren gestoken bij een kerk ten oosten van Londen, meldt Sky News. And let's just remind you of our breaking news in the past few minutes. The Conservative MP, Sir David Amos, has been stabbed multiple times at a local constituency surgery. He has been receiving treatment at the scene, we're told. Het is onduidelijk hoe het met hem is en wie er achter de steekpartij zit. Wegen in de omgeving zijn afgesloten en er is veel politie op de been. Het asielzoekerscentrum in Almere gaat met spoed uitbreiden. 400 tot 500 extra opvangplekken komen erbij in tenten en paviljoens. Normaal is daar plek voor 800. Er is haast, dus is de boel al in aanbouw, zegt de wethouder. Je zou liever dit eerst rustig met, uh, aan de omwonenden voorleggen. Maar kijk, het is een brief en die brief moet in brievenbussen. Tussen ja, zijn we wel, is, is COA wel al begonnen met, met de bouw. Dus dat is, dat is ik weet niet hoe dat anders moet. Door evacuees uit Afghanistan is er een groot opvangtekort voor asielzoekers in ons land. De politie heeft een man uit Utrecht opgepakt voor een dodelijke schietpartij vorig weekend in een café. Daar werd een man doodgeschoten, een vrouw raakte gewond. De reden voor de schietpartij is nog onduidelijk. En het is druk in de teststraten in Amsterdam. Het Amsterdam Dance Event is daar in volle gang en daar komen ook veel buitenlandse feestgangers op af. Ook zij moeten hun QR-code laten zien. En kom je niet uit een EU-land, dan heb je geen corona-check en moet je je elke 24 uur laten testen. Dit stel uit Israël heeft drie prikken gehad, maar moet toch een wattenstaaf in de neus. You get the result in an hour, so it's really comfortable and they really helping you. So even though in Israel we get you know three vaccine shots, so it's like uh, we feel more vaccinated than everybody. Het test is voor toeristen ook gewoon gratis en het resultaat heb je dus binnen een uurtje. Heb ik het weer nog?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 Hij zegt vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap. Zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de zon ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko omdat ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. Als ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd een feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plank die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokelspannen spannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijd de hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gepakt Maar ook een ton gepakt ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt.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 To admit you missed your goal, since you wanna have it all, get on with your life. Don't wait until tomorrow. fine, and when you meet him, you go blind. Listen to your heart, don't fear the reaction. Keep on walking, don't look back, and finally you find that track.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 جا والديك بغاو يعرفو فين ساكن بحيت شنو كندير كنصرف وسط العديس ساكن قلبي شاف هو تا فايون بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا Loving in my baby boo, loving her under the soda. special, could you be the one?